Kees Groot met het NOS-journaal. D66-leider Pechtold vindt een coalitie met de ChristenUnie onwenselijk. Na zijn gesprek met informateur Schippers zei Pechtold dat de verschillen tussen zijn partij en de ChristenUnie te groot zijn. Vooral op medisch-ethische kwesties als euthanasie. D66 wil dat Schippers gaat werken aan een coalitie van VVD, CDA en D66, aangevuld met de PvdA of de SP. SP-leider Roemer heeft al gezegd dat hij niet met de VVD wil regeren. Eigenaren van gevaarlijke honden moeten verplicht op cursus met hun hond. Dat heeft staatssecretaris Van Dam besloten omdat de afgelopen jaren het aantal bijtincidenten flink is toegenomen. Het gaat om 21 rassen en kruisingen zoals Rottweilers en pitbullachtigen. De cursusplicht gaat volgend jaar in. Van Dam wil ook een meldpunt waar politie en burgers agressieve honden of misdragingen van eigenaren kunnen melden. Vorig jaar zijn 70 mensen door hun werk om het leven gekomen. Dat zijn er 19 meer dan in 2015. Volgens de inspectie is dat het gevolg van het aantrekken van de economie. Vooral in groeisectoren als de industrie en de bouw kwamen werknemers om het leven. In meer dan de helft van de ongevallen op het werk bleken de regels niet te zijn nageleefd. Uitzendkrachten lopen twee keer zoveel risico op een ongeluk als mensen in vaste dienst. In Hoek van Holland zijn de afgelopen dagen 31 illegale Albanese opgepakt die met een veerboot naar Engeland probeerden te komen. Twee van hen zijn nog minderjarig. De Albanese klommen over de hekken van het haventerrein en verstopten zich boven de assen of in de laadruimtes van vrachtwagens. De marechaussee zette speurhonden in om ze te vinden. FC Utrecht heeft zijn eerste wedstrijd in de play-offs voor Europees voetbal gewonnen. Uit bij Heerenveen werd het 3-1. Volgende week is de return in Utrecht. In de andere halve finale spelen FC Groningen en AZ vanavond tegen elkaar. Het weer blijft nog lang warm. Vannacht trekken onweersbuien het land binnen. Morgen is het overwegend bewolkt met buien, vooral in het oosten.